Zit van der Linde met het NOS-journaal. China heeft de afgelopen maanden vier Canadese burgers geëxecuteerd voor drugsdelicten. De Canadese minister van Buitenlandse Zaken zegt de executies sterk te veroordelen. Canada heeft volgens haar eerder om gratie verzocht voor de veroordeelden. De vier hadden een dubbele nationaliteit, maar die erkent China niet. Volgens mensenrechtenorganisaties worden in China jaarlijks meer executies uitgevoerd dan in de rest van de wereld bij elkaar. IJsmerk Ben Jerry's is in conflict met eigenaar Unilever over de sociale missie van het bedrijf. Volgens Ben Jerry's hield Unilever een verklaring van het ijsmerk tegen... omdat er kritiek op president Trump in zou staan. Nu is de topman van het ijsmerk ontslagen door Unilever. Ben Jerry's heeft een klacht ingediend bij de rechtbank. Het ijsmerk staat bekend om progressieve idealen en botst daardoor vaker met Unilever. De provincie Zuid-Holland heeft busvervoerder Qbus boetes opgelegd van in totaal bijna 3,5 miljoen euro. Het bedrijf is te veel afspraken niet nagekomen. Sinds eind vorig jaar is Qbus verantwoordelijk voor het busvervoer in het noordelijk deel van Zuid-Holland. Het gaat om routes in Leiden, Alfa aan de Rijn en Gouda. In de eerste maanden reden veel bussen niet. Er waren flinke vertragingen. Ook zouden sommige buschauffeurs de weg niet weten en reed een aantal chauffeurs gevaarlijk. De Tour de France en ook de Tour de France Femme gaan in 2027 in Groot-Brittannië van start. De eerste etappe van de mannen begint in het Schotse Edinburgh... en daarna zijn de tweede en derde rit in Engeland en Wales. Waar de vrouwen gaan rijden wordt dit najaar bekendgemaakt. Dit jaar begint zowel de mannen- als vrouwentour in Frankrijk.